Levi van Eck met het NOS-journaal. De stikstofplannen van het Rijk en de provincies gaan niet ver genoeg. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. Als de overheid de stikstofdoelen over 10 jaar wil halen... moeten boeren meer kostbare en vergaande maatregelen doorvoeren... zoals het verder inkrimpen van de veestapel. Ook moet er veel meer natuur bij komen, concluderen de onderzoekers. Aanhangers van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro zijn in Sao Paulo massaal de straat opgegaan als steunbetuiging. Tegen Bolsonaro lopen meerdere strafrechtelijke onderzoeken, onder meer naar zijn betrokkenheid bij de bestorming van het parlement door zijn aanhangers vorig jaar. Begin deze maand deed de politie nog een huiszoeking bij de oud-president. Israël gaat Rafa in het zuiden van de Gazastrook hoe dan ook binnenvallen, zegt premier Netanyahu. Als er een akkoord komt over een wekenlange wapenstilstand... dan wordt het grondoffensief hoogstens iets vertraagd... zegt hij tegen de Amerikaanse zender CBS. Netanyahu bevestigt dat er wordt onderhandeld over een akkoord... maar geeft verder geen details. In Washington, D.C. heeft de man zichzelf in brand gestoken... bij de Israëlische ambassade. Hij is naar een ziekenhuis gebracht... en er is volgens de politie is die er slecht aan toe... De man is vlieger bij de Amerikaanse luchtmacht en riep volgens de Washington Post... bevrijd Palestina, terwijl die in brand stond. Voor de kust van het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius... zitten meer dan 3000 mensen vast op een cruiseschip. Er is mogelijk sprake van een cholera-uitbraak. Uit voorzorg laat Mauritius het schip daarom niet aanmeren. Zuidelijk Afrika heeft namelijk te maken met een zware cholera-uitbraak. Daardoor zijn de afgelopen maanden 3000 mensen om het leven gekomen... Op het schip zouden ook Nederlanders zitten. Het weer de dag begint in het zuiden en midden van het land met regen.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 dan moeten er meer maatregelen genomen worden. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. Zo moeten boeren kostbare en verregaande maatregelen doorvoeren... en er moet meer natuur bij komen. Tienduizenden aanhangers van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro... zijn in Sao Paulo de straat opgegaan als steunbetuiging... Tegen Bolsonaro lopen meerdere strafrechtelijke onderzoeken. Voor de kust van het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius... zitten meer dan 3000 mensen vast op een cruiseschip. Er is mogelijk sprake van een cholera-uitbraak... en uit voorzorg laat Mauritius het schip daarom niet aanmeren.